tuig was onderweg naar Rodos en had bijna 170 passagiers aan boord. De gedupeerde vakantiegangers gaan via Schiphol alsnog naar Rodos. Autofabrikant Saab heeft vorig jaar ruim 400 miljoen euro winst gemaakt. Vooral dankzij afschrijvingen op leningen en de verkoop van productiemateriaal. Het bedrijf werd door General Motors eind vorig jaar bijna opgeheven. Maar uiteindelijk nam de Nederlandse automaker Spijker het over. Wel liep de verkoop van Saabs met 60% terug. Alle twintig festivalbezoekers die zaterdag tijdens de Love Parade in Duitsland omkwamen zijn in het gedrang doodgedrukt. Dat blijkt uit de lijkschouwingen. Eerst was gemeld dat er ook slachtoffers van een trap waren gevallen. Maar alle slachtoffers zijn gestorven door kneuzingen van hun borstkas. En niemand kwam door een val om het leven. In België is voor de vierde keer in korte tijd een jeugdvakantiekamp ontruimd, omdat kinderen er massaal ziek werden. Bij elkaar werden bijna 200 kinderen naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen nacht ging het mis in een kamp in Dilsum-Stokkem in Belgisch Limburg. En het is onduidelijk wat de oorzaak is van de ziekteuitbraken. Portugal wordt geteisterd door bosbranden. Op 20 plaatsen zijn brandhaarden, vooral in het midden en noorden van het land.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 Maradona was twee jaar lang coach van Argentinië en moest dat land deze zomer aan de wereldtitel helpen. Verder dan de kwartfinale kwamen de Argentijnen niet. Ze verloren met 4-0 van Duitsland. De Argentijnse voetbalbond zegt dat die nederlaag niet de reden is voor het beëindigen van de samenwerking. Maradona kon zelfs voor vier jaar bijtekenen, maar hij eiste dat zijn hele staf dan ook zou blijven. De bond was het daar niet mee eens. De bewoners van de 32 ontruimde huizen in Amsterdam-Noord kunnen nog niet terug. De gemeente wil eerst het asbest dat op straat ligt en op de balkon.